personeel van het Openbaar Den Haag heeft voor 24 uur het werk neergelegd. Het is een protest tegen de aangekondigde bezuinigingen door het kabinet van 120 miljoen euro. Er kan 23 miljoen minder worden bezuinigd, zei minister Schultz deze week. Maar de vakbonden en de actievoerders vinden dat nog steeds veel te veel. Gisteren was er een staking in Amsterdam en morgen is Rotterdam aan de beurt. Personeel van sociale werkplaatsen voert vandaag actie in ILFT in Gelderland. Daar in de gemeenten over het bestuursakkoord, waarin onder meer afspraken staan over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Veel gemeenten vinden dat ze van het Rijk te veel moeten bezuinigen en willen op dat punt niet instemmen met het akkoord. Met de actie wil het personeel van de werkplaatsen de gemeente onder druk zetten om hun poot stijf te houden. Ook de vakbonden en de oppositiepartijen voeren actie. Minister Schippers vindt dat Duitsland in de EU-crisis optreedt. Bij Knevel van de Brink zei zij dat niemand de regie heeft. Iedereen geeft zijn mening, van de deelstaatminister tot de landelijke minister. En dat is volgens haar onhandig en verwarrend. Schippers toonde ook begrip voor het dilemma waar Duitsland mee worstelt. Als je ziet dat veel mensen ziek worden en sterven, wil je waarschuwen als je denkt dat je de oorzaak weet, de Schippers. De politie in Texas heeft te vergeefs gezocht naar lijken bij een huis in Liberty County ten noordoosten van Houston. Een man die zich heel te zien noemde had gemeld dat bij het huis een massagraf was met 30 lijken. Er zouden verminkte lichamen liggen en resten van kinderen. De politie deed onderzoek samen met de FBI, maar kon niets vinden kan weer nog bewolkt en regenachtig in de loop van de ochtend van het zuidwesten uit droger en in de middag af en toe zon. Het wordt 16 graden aan zee tot 19 in het binnenland. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A7 richting Zaandam. Er staat tussen Permanent Noord en de afrit Rijnwel maar 2 kilometer. A8 naar Amsterdam, voor het knooppunt Koenplein 3 kilometer. Op de A15 richting Rotterdam, tussen Hellingsveld, Giesendam en Zurich West 2. En op de A20 richting Gouda, daar rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen Rotterdam, Prins Alexander en Noordrecht tot zover de verkeersinformatie.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 Nobody else I knew Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. John often try, and forget but never find Just falling slowly You left me so damn lonely Tired Stepping back to when we rhymed Maybe recreate the times You were I were happy And we were fine and dandy Here we are again I'm just passing I'm not on the floor All I got You want to take me like baby Don't you wanna Take a deep breath and rewind Have you finally electrified? Got to see a doctor Maybe that will shock your love Don't die alone Actually when I penetrate and leaves you mindless Shaky, mad and reckless Got you feeling breathless Don't you talk to me. è andata via, ora non è più cosa mia, stai che sei qua, mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, prima che sali via.